Het NOS Nieuws van... De vakcentrale FNV houdt in vijf weken een referendum over het pensioenakkoord. FNV-bondgenoten, de grootste vakbond van de centrale, beslist over twee weken of het meedoet aan het referendum. Bondgenoten is tegen het akkoord en legt het met een negatief advies voor aan de achterban. Een jaar geleden hield de vakcentrale FNV ook een referendum over het voorlopige akkoord. 80% van de achterban oordeelde toen positief. Ook een meerderheid van bondgenoten stemde in, ofschoon er ook toen een negatief stemadvies was gegeven. De Somalische autoriteiten zeggen dat ze een van 's werelds meest gezochte terroristen hebben gedood. De man, Fazul Abdullah Mohammed, zou woensdag zijn doodgeschoten toen hij een politiecontrole bij Mogadishu probeerde te ontlopen. Fazul werd gezien als de leider van de Oost-Afrikaanse van Al-Qaeda. Fazul wordt gezien als het brein achter de aanslagen op Amerikaanse ambassades in 1998, waarbij meer dan 200 doden vielen. Het Amsterdamse stadsdeel Oost heeft aangifte gedaan van diefstal. De website Geen Stijl heeft onder meer verslagen van besloten vergaderingen gepubliceerd. Volgens een blog stonden de inlogcode en het wachtwoord op de site van het stadsdeel. Geen Stijl vindt dat het stadsdeel Oost vertrouwelijke informatie beter moet beveiligen. Opnieuw zijn honderden Syriërs naar het buurland Turkije gevlucht. In Nederland zitten zo'n 4300 Syriërs in Turkse tentenkampen. Nog eens 10.000 vluchtelingen zouden proberen Turkije binnen te komen. De meeste komen uit de noordelijke grensstad Jizer al-Shugur. Het Syrische leger is daar gisteren een grote operatie begonnen, vermoedelijk om korte metten te maken met anti-regeringsbetogers. In het Tijdersmuseum in Haarlem is na twee jaar restauratie de ovale zaal heropend, de oudste museumzaal van Nederland. In de zaal in 1784 zijn de houtversieringen weer zichtbaar en de oorspronkelijke lichte kleur van het houtwerk is weer terug. Volgens het Tijdensmuseum kunnen bezoekers de zaal nu weer ervaren zoals de architect het in de 18e eeuw bedoelde. Het weer, de buien nemen af en vanuit het westen klaart het op. Morgen flinke zonnige periode een graad of 20, tweede Pinksterdag bewolkt en regenachtig.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 Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. just a child who wishes for another world I was choosing the wrong means Just To child who just had to go hell Turning out of blues Show me all your hits That's all, that's all Show me all your hits That's Don't stop plaat 1982, The Clash en Rock the Casbah. En uh, de Clash is uh, ja, wel bekend van het uh, En natuurlijk het bekendste zijn ze van uh, Should I Stay or I Go. Het is echt zo'n beentje, of je vindt het leuk, of je vindt het helemaal niks. En voor mij geldt, ik vind het gewoon een heel leuk beentje. De Clash Jordi en Rock the Casbah. En welkom bij 2 uur Entertainment View voor deze zaterdag 11 juli 2011. Met zometeen al een interview met Danny Nicolai. Hij, hij trad onder andere op met de in de arena hebben ze hem gekozen als vijfde topper. En natuurlijk rond uh, half zeven bellen we Popstar Henry. Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? Nu eerst de nieuwe serie van Cascada. Die San Francisco. Welcome back. Dit is CFM Zandvoort. Entertainment for you. I take you back to 1969. This city of freedom, I know the skies. It's a hidden story. The dark of the sun. 69 Wasting in time Je van Zandvoort. Eh, naar Danny? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je van John Mayer? John Mayer maakt lekkere muziek. <laughs> hey, goedemiddag Danny. Danny Nicola aan de telefoon zanger van mijn beroep en hij is natuurlijk eh, enorm bekend geworden van eh, de vijfde trooper, maar daar gaan we straks over praten. Danny, hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. Ja, loopt het... Eh? Ik zit even lekker in het zonnetje. Je zit lekker in het zonnetje, kijk eens, dat zijn goede berichten. hey, oh, even over jou. We gaan het zo meteen natuurlijk even hebben over de toppers, maar eerst over jouw ehm, carrière. Hoe is het begonnen? Ja, hoe, hoe is het begonnen? Nou, dat is heel lang geleden. Inmiddels zit ik al 25 jaar in dit vak. En, ik ehm, ik maakte mijn eerste plaatje toen ik 12 jaar was. Ja. En ja, hoe begint dat? Je bent met muziek bezig, je bent thuis altijd met uh, bandjes, bandjes in de tijd, eh, een beetje meezingen. En uiteindelijk eh, ga je dan een keer proberen mee te doen aan de talentenjacht. Die er toen in die tijd heel veel waren in Nederland, omdat de die show immens populair was. En toen heb ik ongeveer zo'n 500 van die, van die Soundmix-shows gedaan. En heel veel verloren en ook een paar gewonnen. Oké. Dus, eh, nou ja, dan ga je door uiteindelijk eh, breng je veel singles uit. En ehm, je, je eerste echt hele grote optreden, kan je dat nog goed herinneren? Mijn eerste hele grote optreden? Ja, dat je, dat je eh, bijvoorbeeld een eh, muziekfeest of zoiets. Ja, ik heb muziekfeest op klein gedaan. Ik, heb, ik, heb, ik heb in het, de Gelderdam gestaan. Zo. ik heb op het Jordaan Festival gestaan Amsterdam voor, voor 20.000 mensen. Ja. Museumplein heb ik een keer mogen staan voor heel veel mensen. En en onlangs natuurlijk in de Arena drie avond, dat was helemaal... Ja, ja, ja, want jij had uh, eh, meegedaan met de auditie voor de vijfde topper. Um, ik heb daar een klein stukje van, zullen we even naar luisteren van je auditie? Ja, leuk. Komt ie aan. Alleen van jou. Dat is jouw auditie. Die is ook te vinden natuurlijk op eh, YouTube en een eh, auditie voor 50 topper. En toen kreeg je te horen. Hoe, hoe ging dat? Nou ja, in eerste kant uh, koos iedere week een weekfinalist. Ja. En eh, toen kreeg ik dat uh, goede nieuws te horen dat ik in ieder bij de finalisten zat. Ja. Toen was ik al eigenlijk heel erg blij mee. En eh, uiteindelijk ga je dan door naar de finale die werd gehouden in de, in Amsterdam Arena. En moesten wij op de middenstip van de arena nog een keer auditeren voor ja. toppers. En ik kreeg dan een anderhalve dag van tevoren, twee dagen van tevoren kregen we het liedje door welke we daar moesten gaan doen. Okay. En dat was een liedje die zij voor je hadden uitgezocht. En toen dus dan moet je dat nog even heel snel eh, tot iets van jezelf maken. Ja. ja, en dan ben je toch wel, op dat moment was ik toch wel heel erg gespannen eigenlijk. Omdat het, eh, ja, toch een wedstrijdelement en dat heb ik toch, eh, ja, vind ik toch lastig. Bleek daar uiteindelijk, maar dus ik, ik, was de wel de baas, maar ik vond het wel, vond het wel heel spannend. En ja, uiteindelijk is dat wel goed uitgepakt, want op een gegeven moment bleef ik samen met jullie Peters over. Ja, klopt. Er waren er al vier weggestuurd die het niet waren geworden. En eh, ja, toen denk ik natuurlijk, Judith ken ik ook wel heel, heel lang. En toen dachten alle twee, ja, weet je, zometeen moet een van ons toch naar huis. Ja. En dat zou toch wel heel jammer zijn. En eh, ja, uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat, dat, je, dat je zelf toch degene bent die, eh, die gekozen wordt En toen kwam akkoorden met, met de, de, woorden dat we alle twee op te doen. En uh, ja, eigenlijk een gedeelde vijfde plaats hadden als vijf poppers en eh, ja, dat was, eh, daar waren we alle twee heel erg gelukkig mee. Ja, te gek is dat. En eh, nou ja, toen begon het eigenlijk. Hoe ging de voorbereiding met de toppers? Hebben jullie echt alles meegemaakt? Nou, alles wil ik niet zeggen, want uh, bij zo'n show wat, wat eh, natuurlijk het grootste entertainment show is eh, in Europa. Ja. ja, daar gaat natuurlijk wel heel wat voorbereiding aan vooraf. daar zijn ze echt maanden mee bezig met decorstukken, met de setting van de dansers, met de liedjes uitzoeken, et cetera. Dus daar zijn we natuurlijk niet bij geweest. Nee, okay. Maar we zijn wel bij de repetities geweest die we in de studio in Almere hebben gedaan. Okay. Dan een hele orkest zitten en waar, die, waar, de, waar de mannen zelf aanwezig zijn en waar je dan met elkaar gaat repeteren. En we zijn in de fasen in de arena geweest. Waarbij wij ziet hoe alles nog eh, eh, op wordt gehangen, het licht wordt gesteld en, en dat soort dingen allemaal. En dan ook de soundcheck gaat doen. En waar je met orkest in de arena zelf gaat spelen, ja, dat is natuurlijk wel, eh, wel een hele happening om dat allemaal mee te maken van dichtbij. En hoe zit het onderling met de tubbels? Want er waren natuurlijk veel berichten over Gordon en Joling. Had jij dat, eh, merkte jij dat ook, dat er een beetje een gespannen sfeer zat? Was? Nee, totaal niet. Het was, eh, het was wat dat betreft gewoon een, voor ons was het echt een warm bad waar we in terecht kwamen. Echt alle mensen die daar waren, vanaf, vanaf, de, vanaf de kabelshowers eigenlijk tot aan de producent van de show, waren allemaal even aardig en even lief. Het is gewoon een één grote poppersfamilie en dat zou buiten ook echt ervaren. Ja, oké. Nou ja, toen was, het, toen was de dag dat de eerste optreden eh, plaatsvond. Hoe zat het met de zenuwen? Ja, die had ik dus helemaal niet. Oh, oké. dat was, dat, voor mij was natuurlijk het wedstrijdelement was eraf en ik mocht gewoon lekker mijn ding gaan doen. En eh, ja, het liefst als artiest sta natuurlijk op een podium en zing je, zing je voor de mensen. En, eh, en dat mocht ik daar gaan doen voor 67.000 ja. per avond. Ja, dat is natuurlijk helemaal te gek. En als je dan in die arena op dat, dat hele grote podium staat. Je ziet al die mensen om je heen in het wit met het goud ja, dat geeft zoveel energie en zoveel, uh, ja, zo'n lekker gevoel. Ik dat, eh, dat, dat wil ik wel vaker meemaken hoor, zo'n, eh, dat gevoel. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ja, de reacties waren natuurlijk, je hebt heel veel reacties gekregen. Ja, enorm veel inderdaad. En ehm, is, zijn je optredens zijn natuurlijk nu ook gegroeid, zeg maar. Dus dat je steeds meer optredens hebt gehad. je merkt, je merkt natuurlijk, wat wel apart is, dat de woordje poppen gewoon heel veel met je doet. Ja. dat vond ik echt wel bijzonder eigenlijk, dat er zoveel dat er een reactie op kwam vanuit de kranten, vanuit de radio, vanuit de televisie, eh, maar ook inderdaad voor de optredens. Dat mensen ineens de denken. tegen Nicolai weten te vinden. Ja. En eh, belangrijk was natuurlijk ook dat ik eh, net voor de finale zeg maar toch een nieuwe single had uitgebracht. Ja. Ik dacht van stel dat ik inderdaad in zit, is het wel, verstandig om dat misschien te Slim, slim, ja. Wordt, wordt opgepakt. Dan kan ik in ieder geval mezelf proberen nog meer op de kaart te zetten 25 jaar probeer. Ja, tuurlijk. En eh, nou ja, de is groen nu. Wat gaat er nu eh, de komende weken of eh, ja, de toekomst gebeuren? Nou ja, kijk, sowieso zijn wij natuurlijk het, hele jaar door de vijfde toppers. En dat mogen we ook gewoon gebruiken. Oké, Maar daar gaan nog wel wat dingetjes mee gebeuren. En de volgende nog wat gesprekken met, met ook de mensen die met de toppers te maken hebben gehad. En ja. de connecties die je daar hebt gelegd. En ja, we moeten even afwachten wat daar eventueel uitkomt. Maar in ieder geval eh, rondom mij zullen we nog veel eh, gaan horen de komende tijd. En eh, bijvoorbeeld een nieuw album, komt dat, komt dat eraan? Ja, ik ben bezig, dat is meer een soort 25 jaar jubileumalbum. Okay. zeg maar alles wat ik heb gedaan de afgelopen jaren en plus videoclips, het wordt eigenlijk een soort verzamelbox uh, op komt te staan en waar zelfs ook het plaatje op komt staan die ik maakte toen ik 12 jaar oud was. En dat vond ik wel leuk als kind om dat erop te gaan zetten. En eh, dus we hebben even gegraven in het archief en daar eh, dat gaat denk ik wel een leuk, leuk verzamelobject worden. Oké, nou te gek, ik ben benieuwd. Nou, even een nieuwe single, die gaan, die gaan we zo meteen draaien. Nee. Waar gaat hij over? Nee, bedoel ik. Sorry? Uh, nee, ik zei ja, maar het is nee. <laughs> het is nee. Eh, Danny Nicola met nee. Waar gaat hij over? Nou, het, is, het gaat over een liefde die, eh, die, die niet meer is, zeg maar. De liefde is over en zij heeft het vandoor met een ander, wat natuurlijk regelmatig gebeurt. mensen zullen daar toch veel in kunnen herkennen. En mensen riepen wel, ja, is dat niet allemaal negatief? Want het is natuurlijk wel een beetje zomers arrangement en het klinkt heel feestelijk en moet het dan nee heten? Ik denk ja, eigenlijk is het wel goed, denk ik. Ik denk dat daarom door ook vooral meer opvalt. En eh, bijvoorbeeld er zijn plaatjes als eh, eh, Vuile Huigelaar en Ik leef die meer voor jou van Borsato. zijn ook, ook nog steeds grote hits in het land. En ik hoop dat ik daarbij uh, mag gaan aansluiten met deze plaats. Nou ja, laten we het hopen. En we gaan nog, eh, denk ik, veel van je horen onder de naam vijf Toppen natuurlijk. hey, we gaan hem draaien. Hartstikke bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt voor de aandacht. En een hele fijne avond verder. Van hetzelfde. Dank je. Hier is je dan de nieuwe single van Danny Nicola. En die heet Nicolai, sorry, en die heet Nee. Ik ben er niet heet het nummer ook alweer? Oh ja, nee, De nummer van Den Nicola hoorde je, eh, uh, Nicola, ik zeg maar Nicola, het komt dat ik heet Nicola, de Nicola van mijn achternaam, Danny Nicolai en zijn nieuwe single, nee. Oké, we gaan eh, verder met een nieuwe muziek, misschien wel de grootste zomerhit van eh, dit jaar, wordt het Zak Noel en Loka People. All day, all night, all day, all night, all day. all night, all night, all night.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 FIFA la fiesta, fiesta. Viva la, viva noche, FIFA los viva la, What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. Johnny, la gente está muy loca. Ja, ja. Twee weken geleden draaide ik deze plaats voor het eerst in de is gegroeid hoor. Steeds meer mensen vinden hem leuk. Saknaral en Loca People. Zometeen is het tijd voor Popstar Henry. Wat is gebeurd op showbiz nieuwsgebied? Dat meteen. maar nu eerst gaan we naar... Wat een lekker plaatje, Gwen Stefani, The Sweet Escape. Goedemiddag. the me. I've dream. Voor in dat oude, in de oude. Popstar live vanuit Amsterdam. Popstar Henry. <laughs> ja, goedemiddag, goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Hallo, we zijn er weer. We zijn inderdaad eh, live vanuit Amsterdam. komen momenteel. <laughs> Midden in het showbizwereldje, zeg ik maar. Ja, zeker. We lopen momenteel over de Herengracht volgens mij Oké. Nieuwe straat Herengracht. Dus eh, wat dat betreft, uh, ja jongens, geweldig hier. Het is zaterdag, dus het zal wel druk zijn, hè? Uh, valt reuze mee. Oh, valt mee. Momenteel een uh, rondvaart door de gracht in Amsterdam. Oh. Oh, lekker. Ehm, eh, en natuurlijk was het omdat de zus gemaakt al en daar weer de man van. Oké, gefeliciteerd. Ja geworden, dus eh, we hebben een hele, hele leuke dag achter. Gefeliciteerd, hartstikke leuk. Eh, hey, dankjewel, dankjewel, dankjewel. hey, uh, met showbiz nieuws, wat is er gebeurd? Nou, ik heb natuurlijk nog eerst voordat we gaan naar uh, ook hoogste natuurlijk is uh, x uit. Yes. Maar daar wachten we er even mee. Heel goed. Want ik heb een beetje van Patricia, want die laat ook weer van zich horen. Oh. Oké. Okay. Ehm, ja, hoe gek, al hoe gekker zeggen maar eh, ze heeft de vriendje op een gegeven moment op eh, dieet gezet. Op dieet? Oh. Ja, Nicky, ja, Nicky ja. was best wel beter, dus eh, ja, hij is inmiddels, het is, het is wel gelukt, dus okay. hij is 11 kilo, afgevallen. Dus uh, ze hebben goed op de knieën in Ja, dat doet ze toch goed, maar ze, heeft ze is een vrouw met ervaring, dus dat weten ze allemaal wel, toch? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ze hebben, ze hebben, ze hebben haar op de kam, heb ik gehoord. Oké. Okay. <laughs> maar in ieder geval... Uh, nou, nou sprak ik natuurlijk op het uh, eh, projectboek eh, van, uh, van Patricia natuurlijk. Hè. Dat ja. is het nieuwste item. Dat is overigens afgevallen. Wil ik wel weten hoe, hoe, ze, dat, uh, hoe ze dat zegt, hè? Ja, precies. Dat bedoel ik, ja. Misschien een nieuwe carrière voor haar. Ja, die wel nou natuurlijk, hè. Goed, in ieder geval heb ik nog nieuws voor uh, liefhebbers van Bo van Erwin Doorns. Ja. Want hij heeft nog voor twee jaar bijgetekend bij SBS 6. Oké. Oh, ja, oké. Okay. Dus we gaan wel verder. Ik, heb dus een van mijn favoriete presentatoren trouwens ik het wel erg goed om hem ook. zo ik hem Ja, heb je, dat, eh, heb je programma nog gezien afgelopen zondag? Nee, nou, helaas niet mee. Want hij heeft een nieuw programma en eh, hij ging nu proberen de, het kanaal over te zwemmen. Dus van, eh, wat was het, ik denk van Nederland naar Engeland. Of andersom. goed zo, ja, maar ja, daar is natuurlijk wel een voordeel. Als onderweg in de boot vissen natuurlijk. Ja, hij heeft het niet gehaald. Ja, niet gehaald? Nee, hij heeft er maanden voor getraind, maar ja, de, zee was zo woest en hij werd helemaal misselijk. Dus hij heeft een gehaald. Ja, ja, ja, jongens, dat kan gebeuren. Ja, luister, ik kan ook wel zeggen natuurlijk van ik zou uh, eh, het kanaal overzwemmen, maar dat is aan mij ook niet besteed, uiteraard. Nee, dat doe je niet zomaar, hè? Dat lijkt maar weer. Nee, zeker weet ik niet. Dus, uh, maar goed, als je wel de, de intentie in heeft, dan, uh, ja, je weet alleen maar naar boven niet haalt, haal ik het zeker niet. Nee, oké. Okay. <laughs> Ja, we hebben natuurlijk nog uh, hier in Amsterdam, uh, waar de paparazzi ook weer aanwezig kwam. Ja. vriendelijk, gruwelijk, veel koestjes en bakken, maar met die natuurlijk. Ja, die zijn getrouwd, klopt. Uh, met het verplaatsen van een huwelijk eh, hier in Amsterdam. Dus en, ehm, eh, ja, eh, ze hebben wel gezegd van, die link er nooit meer af. Oké, okay. nou we zullen zien. Hè? Ja, ik heb, ik heb ook misschien 25 jaar geleden gezegd van, die link gaat nooit meer af. Maar dus is al 25 jaar geleden en gaat inderdaad nooit meer af. Dat klopt wel. Nou ja, misschien werkt het wel, hè? Je, je, je weet het nooit. Nee, ja? nooit Ja, ik moet er wel uit gaan knippen, uiteraard. Maar in ieder geval, we zijn er voor vandaag. Ja. jongens, en dan kan ik niks anders doen dan overgaan maar uh, eh, ja, maar toch wel sector uiteraard. Ja, gisteren de finale. Ja, geweldig. Nou, laten we beginnen met te winnen dat eh, er 1,9 miljoen mensen gekeken hebben eh, gisteren naar de finale. Zo. Ja, dat is best wel veel. Dus. Ja, Ja, ja, ja. 2,1 miljoen. Maar nou, goed, vooruit dan. Die 200.000 mensen die... Uh, dat ook dan de kleine bier, dacht ik toch, Ja, ja doen ze goed, hè? En, eh, het was natuurlijk een hele mooie finale. En ehm, uh, eh, ik dacht dat ik al een beetje voorspeld had die ging winnen. Ja. ja, wij hebben het vorige week hebben we het voorspeld. Ja, ik weet het nog goed. En we hadden alle drie Rochelle. Ja, en, en we hadden gelijk. Want ik denk ook wel dat als je kijkt naar de kwaliteit die Rochelle heeft, uh, niks mis aan, aan, aan mis is hoor. Oh, helemaal niet. Maar ik denk dat Rosberg gewoon eh, ja, niet gewonnen Ja, en eh, ja, ze, ze, ze terecht ook wel. En ze heeft een nieuwe single. Ja, maar ik, ik, ik snap dat niet. Ze doen dan een single en dat is dan een, een, eh, een, een, van No Air van Jordan Sparks. Maar waarom doen ze dat en waarom maken ze niet bijvoorbeeld een nieuw nummer? Ja, ik vind het gewoon mee hier, snap ik dus. Echt want Ik vind namelijk ook wat, wat zij uh, gedaan heeft in de, live shows. wat ze zelf gespeeld heeft. Ja. Zodat het niet toch, eh, ja, eigenlijk tien keer beter ja. wat ze momenteel op zijn gezet. Waarom, waarom doet ze dit? Hetzelfde geldt voor Atlisjes. Die doen aan koffer cover van eh, Michael Sambello. Ze is een maniac, hè? Ja. En ik vind het helemaal terecht wat Gordon ervan zei. Dus een, eh, een nummer. Waarom zou je dat nou uitbrengen? Maak gewoon een nieuwe plaat. Ja, ik heb geen idee waarom dat nummer op een gegeven moment uh, was Dus dat is natuurlijk ook Ja, tuurlijk. Ja, Maar het is allemaal van deze tijd. En ik heb nog zo'n messen schieten. Dat is allemaal leuk en aardig, maar het is en blijft gewoon een druk in de destijds en het is niet meer van deze tijd. Nee, klopt. En ik weet nog wel dat Jaap won, die had en ook Don't Stop Believing van Journey kreeg die eh, als single. Ja, ja, en dat is ook helemaal geen succes geworden. Ja, misschien de eerste, eerste maand omdat het eh, toch de winnaar van X Factor werd. Maar daarna hebben we eigenlijk nooit meer wat van van die single. En oh, dat is toch jammer. Ja. Want ik denk dat deze mensen op een gegeven moment al meer in de massa hebben dan... Uh, ja, ja, ik zie ze mij niet als We hebben over Atlas ja, zeker, zeker. Eh, ja, ik, moet eerlijk zeggen dat uh, een gisteravond een beetje niet helemaal zuiver op zich was. Oké. Okay. Op bepaalde momenten. Ja. En uh, heb ik bijna niet kunnen betrappen op een foute lood. ook niet pas hij op een gegeven moment eh, de laatste nog een keertje uh, eh, moest zingen. Ja. moet ik eerlijk zeggen dat ze op een gegeven moment, ja, ik, ik geweldig dat ze op een staat is. Maar ze zo brutaal en zo zuiver te zingen. Ja, het is ook enorm goed en we moeten natuurlijk een album afwachten. Erik Santani heeft inmiddels gezegd dat er eh, die album snel komt, hè? Ja, ja, ja ik denk ook wel dat, eh, ja, het lijkt me ook heel verstandig, om eh, met zo'n talent zo snel mogelijk een cd te maken ja. en zo snel mogelijk brengen naar de markt op te gaan, want zij is, uh, ja, nog een hele grote zangeres. Ja, ja, goed, ja, ik, uh, wacht dan. Ik, zie het zo gebeuren en ik moet het wel heel erg mis hebben, omdat ik op een gegeven moment een grotere zangeres van, de wereld worden. Ja, nou, wacht het af natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk belangrijk wat voor album je uitbrengt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Jaap, die heeft Ehm, vorige maand pas zijn eerste album uitgebracht, hè? Ja, maar nou, laten we eerlijk zijn. Eh, we kunnen natuurlijk uh, eh, ja goed vergelijken met, uh, met Rochelle. Nee, nee, nee, tuurlijk niet. Maar ik vind, hij heeft de tijd voor genomen, maar het is wel een heel goed album geworden, hoor. Ja, maar dat ligt meestal niet aan. Maar het gaat vaak om de bekendheid die je hebt gekregen in zijn programma. Ja. Je moet je snel nog uitbuiten. En vaak duurt dat tussen eh, het album maken en uiteindelijk succes hebben, dat duurt veel te lang. Ja. mijn mening. Oké, ja, oké, ja, oké, klopt. Maar nou ja, ja oké. Ja. ja. En dat moet ik zo zelf gezien als ik even kijk, terugkijk naar, uh, uh, naar popstars, maar Steven ook moet gesloten voor de pen tegen oversteken. en moet ik overheen. Het showbiz dus nieuws met hindernissen hoor, dames en heren. Oh, met daarom begon ik zo Ik heb het gehad, ik heb het gehad. Ik heb de stoot geslagen, dus dat eh, <laughs> <laughs> is maar goed, eh, jongens, in ieder geval, eh, ja, ik vind dat het gewoon te lang duurt. zodat echt talenten eh, uh, zijn waren en het uitgebracht gaat worden en gepromoot gaat worden, dan moet zo snel kunnen. Ja, nou ja, we, we wachten mat. Ze zal binnenkort wel uitkomen en dan zullen we daar nog even over hebben. Ja, ik zou het nou zeggen, namens dat ervaring heb, dat, uh, dat het zo lang duurt dat inderdaad talenten aan, aan de bak komen. Ja. Maar met Rochelle heb ik daar geen, geen probleem mee, die, die, die, komt er graag aan Ja, we zullen zien, ik ben benieuwd we spreken elkaar na de zomer, na nou, de zomervakantie. En we zullen zien dat, eh, ja, het op een gegeven moment programma zit op de kan brengen, absoluut. Ja, oké, nou wacht het dan. Goed, we hebben nog één dingetje voor jongens, kon dat kunnen we nu onthouden. Ja. Want eh, we hebben weer een nieuwe tekenfilm uh, eh, serie bij waarschijnlijk. Oké. Okay. Station Spongebob en <laughs> ja, die zag er toch uit gisteren ongelooflijk. Ja, ik kon niet laten. Ik zag het toen weer zo. echt? Ja, en ik heb wel dus we hebben gelezen. van, Spongebob en bro. Jeetje, waarom zou ze dat nou doen? Zou ze alleen maar aandacht vragen? Of wat is het nou dan? Nou, ik vind het inderdaad goed dat een, uh, ja, dat steeds vereniging natuurlijk met een mooie, moet allemaal aan, aan, aan, de slag gaat. Ja. Maar, ja, sorry, vorige week vond ik nog een gegeven moment eh, zeggen, ja, dat is echt leuk. Ja. Maar, uh, gisteren vond ik niet ja, nee, is echt niet niks. Ik zag er ook echt niet uit, nee, ja, nou ja. <laughs> Maar we zien het ook eens geloof Ja, ja, als je ziet die reacties op Twitter ook, dat is ongelooflijk. Alleen maar reacties over Stacy, Spongebob dit, Transformer dat en eh, dat soort dingen. Ja, aan de andere kant moet eerlijk zijn van, het gaat er niet op een gegeven moment om, uh, eh, of er goed over gesproken wordt, als er wel over gepraat wordt. Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat blijkt maar weer, hè? dat blijkt maar weer. Dus dat dat betreft is niet zo verkeerd als ze gedaan heeft. Nee. Dat is toch een beetje in de, in de running mood, zo gezegd, in de, in de picture. Ja. Want ze gaat ook een nieuw programma presenteren, toch? Uh, heb ik even, dat weet ik even, even Volgens mij is dat Project uh, Oké, oké. Okay. Zoiets hoorde ik. Heb ik niks van gehoord, hoe precies uitging, weet ik nog niet. Nee. Maar daar ga ik jullie graag aan dit programma, dus Ja, daar komen we later op terug. We gaan ik even uitzoeken. Top sukkel op. Dus uh, eh, bij ons komt ik niks anders dan jullie allemaal een heel te Ik zou Dixieweekend te wensen. Nou, heel eh, bedankt en uh, jij ook natuurlijk. Ja, graag daar jongens. En, vol uit Amsterdam. En live vanuit Amsterdam, Popstar Henry. <laughs> tot volgende week, hoi. Hoi, hoi. That's too long Shut up! Next Yes. van Sef. En die heet De Leven. En Sef is natuurlijk bekend van uh, onder andere de flinke namen. Nu op CFM, J-Lo, Jenny van de Blad. ja, ja, ja, For me, it was, this year 50 years By the ass the rocks that I wear I'm not where I'm going, and I know where I'm from It's hip-hop, Yeah, we get the hair poured out Clocks on the block where everybody bust out With a new I'm not fresh Always this make money, get the money I'm fresh, I'm fresh I'm still, I'm still crazy I got a feeling that I ever got Girl, I know where I came from Girl, I got sad Cash, yes, that's what be do by the rocks that I got access. Get back what you put out. Even If you finish your good route. Can't count the word out. After a while, you'll know who to live with. I'm keeping real with the ones I contend with. Best thing to do is stay low. We pop some J Lo. Act like you don't, but they know. I'm still, I'm still Jenny from the block Little now I have a lot I know where I came from Zeg Andries, hoe, spreek je voor wheel drive uit? De Verhalen na IT in de internationale pers waren natuurlijk heel ja, voorspelbaar weer. Het komt niet terecht, de, de, de spullen liggen in de havens, ze komen het binnenland niet in, eh, de hulpverleners die rijden in four drives. Gaat het vanavond gebeuren? Gaat het vanavond gebeuren? Dat is eigenlijk de vraag voor deze zaterdagavond. Hoe dan ook een eh, hele fijne zaterdagavond. Mooi gesprek ik je weer met eh, Zondag in Kermeland. En zometeen de herhaling van eh, de Euro Breakdown met shorts van Dam.